Eerst een Klomp met het NOS-journaal. PvdA-lijsttrekker PvdA te veel mensen heeft toegelaten... waardoor veel Nederlanders zich tweederangs burger voelen. Asscher reageerde fel. Iedereen die door Wilders beschimpt wordt... heeft meer fatsoen in de pink dan Wilders in zijn hele lichaam, zei Asscher. Tussen CDA-lijsttrekker Buma en GroenLinks-leider Klaver... ging het er hard aan toe over inkomensverschillen... Buma zei dat er een einde moet komen aan het nivelleringsfeest... terwijl Klaver het verschil tussen arm en rijk kleiner wil maken. In totaal deden 13 lijsttrekkers mee aan het debat. De VVD heeft op basis van de peilingen de beste papieren om morgen opnieuw de grootste partij te worden. In de laatste peilingwijzer voor de verkiezingen staat de VVD net als gisteren aan kop met 24 tot 28 zetels. Het CDA en de PVV kruipen dichter naar elkaar toe en staan nu bijna gelijk. Daarna volgen D66 en GroenLinks. De kieshulpwebsite Stemwijzer en Kieskompas zijn vanmiddag en vanavond urenlang uit de lucht geweest door verschillende cyberaanvallen. Het gaat mogelijk om een gecoördineerde actie. Beide sites kregen op hetzelfde moment te maken met een DDoS-aanval.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 Peter Streltsik, een van de bekendste DDR-vluchtelingen, is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn spectaculaire ontsnapping in 1979. Met zijn familie en een ander gezin slaagde hij erin om in een zelfgeknutselde luchtballon West-Duitsland te bereiken. Onderweg vloog de ballon in brand, maar Streltsik wist de vlammen te doven... en om daarna veilig te landen in Beieren. Het weer bewolkt met hier en daar nevel en mist. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen droog, zon en wolken wisselen elkaar af... en het is middags een graad of 13.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 Gestot in brandig en ik kijk, dat is gebeurd voordat het wet. En ik beslis, wie dat er gal lekker raket, wie dat er blast op Een trapet. De dirigent, ik garandeer in mijn kring duel, ik wijf je tringeling.